Broekers-Knol zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft het in een brief aan bijeenpolitica Simons opgenomen voor ondervoorzitter Tellegen. Simons had een klacht ingediend tegen haar optreden. Ze voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema, maar kreeg van Tellegen het woord niet. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. De brief zelf van voorzitter Bergkamp aan Simons is niet openbaar gemaakt. Wereldwijd stoppen steeds meer verpleegkundigen met hun werk vanwege de hoge werkdruk door de coronapandemie. Ook komen er veel burn-outs voor. De internationale koepelorganisatie van verpleegkundigen zegt dat het aantal zorgverleners dat binnen een jaar wil stoppen is verdubbeld tot 20 à 30 procent. Voorafgaand aan de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners. Daarbij komt dat er in de nabije toekomst nog eens wereldwijd bijna 5 miljoen mensen afzwaaien omdat ze met pensioen gaan. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt het bedrag verhoogd naar 4500 euro. Het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels natte sneeuw. In het noorden en oosten opklaringen. Het kwik kan zakken tot min 4 graden. Lokaal ontstaat mist en er is kans op gladheid.